Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer gedoe in Ter Apel. Een opvang die bedoeld is voor kansarme asielzoekers groeit bijna niet. De staatssecretaris die hierover gaat had beloofd dat er in plaats van 25, 50 plekken zouden komen... Er zijn er nu maar een paar bijgekomen. En deze verslaggever van RTV Noord vertelt waar dat door komt. Heeft vooral te maken, en daar hebben we het de laatste weken natuurlijk in Nederland veel over gehad... in verband met de spreidingswet onder meer, in verband met het kort geding van de gemeente Westerwolde... dat het over, overvol is in Ter Apel. En dat ze eigenlijk bij dat aanmeldcentrum hebben ze gewoon geen capaciteit... hebben ze geen mensen om ook te regelen dat ze een aantal mensen eruit halen... die voor overlast zorgen en dat ze die apart zetten. Eh, ja, het loopt eigenlijk allemaal vast in Ter Apel. Daar komt het eigenlijk op neer. De spreidingswet die net is ingegaan moet asielzoekers eerlijker verdelen over gemeentes. En de hoop is daardoor dat het in Ter Apel ook minder druk wordt. De partijleiders van de PVV, VVD, NSC en BBB hebben weer met elkaar om tafel gezeten. VVD-leider Jessel Gus had het na afloop over goede gesprekken. Informateur Plasterk moet nu aan de bak. Hij heeft iets meer dan een week de tijd om zijn verslag bij de Tweede Kamer in te leveren. Een duif in India is weer op vrije pootjes. De politie hield de vogel dik een half jaar vast... omdat ze hem verdachten van spionage voor China. Het kwam doordat het beestje ringen met Chinees ogende tekens om zijn poten had... Nou, er bleek niets aan de hand. Het ging gewoon om een sportduif uit Taiwan die bij zijn baasje was ontsnapt. En voortaan hoef je in Breda tijdens carnaval niet meer te hossen in een superduur pak dat je net hebt gekocht. Er is daar een leenwinkel geopend waar je gratis een tweedehands pareltje kan scoren en hem na een avondje feesten weer kan terugbrengen. Deze juf komt inslaan voor leerlingen die de kleding niet kunnen kopen. Het is toch een schaamte dingetje, eh, maar je ziet het vaak dat kinderen dan bijvoorbeeld of ziek zijn met carnaval, één dag dan, ehm, of ze komen inderdaad gewoon niet verkleed naar school. Sommigen zeggen zelfs van tevoren al, ik vind carnaval stom. En als je dan wat verder vraagt, kom je er toch achter van... Ze hebben gewoon een pakje nodig eigenlijk. Normaal gesproken zou ik daar niet mee zitten. Eh, maar eh, ja, ik eh, heb het momenteel even niet breed. De mensen achter de winkel vinden dat carnaval een feest voor iedereen moet zijn. Ook als je portemonnee wat minder groot is. Het weer bewolkt met af en toe wat motregen. Het is een graad of 10. Vanavond en vannacht ongeveer hetzelfde. Morgen ook 10 of 11 graden, maar dan staat er wel wat meer wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In Noord-Holland is de N242 Alkmaar Middenmeer in beide richtingen dicht... tussen Zuid-Scharwoude en Noord-Scharwoude. Dat komt door een ongeluk.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 feel. i the world's greatest. I saw the light and next star up in the I'm a condo. the prodigal at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. Fame was right there. I'm the middle, middle. Oh yeah.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 De partijleiders van de PVV, VVD, NSC en BBB hebben elkaar opnieuw gesproken bij informateur Plasterk. VVD-leider Yeshiel Gus sprak na afloop van goede gesprekken. Ze zei dat ze goede hoop heeft. PVV-leider Wilders wilde niks kwijt. In Ter Apel is nog steeds een groot gebrek aan speciale opvang voor overlastgevende asielzoekers. Tot nu toe zijn er maar 30 plaatsen beschikbaar. En nog steeds zijn er boerenacties aan de gang bij meerdere grensovergangen tussen Nederland en België. Bij Eersel en Markizaat zijn de overgangen dicht en bij Hazeldonk is de weg dicht naar België. Het weer is bewolkt met wat lichte regen. Het is 8 tot 10 graden. Het ritme, ritme. van ZFM. Look at me, you ain't blind. I know I'm on your mind. I know we had a good time. I'm your friend, I'm fun and I'm fine. I lie. Look at me, you ain't blind. See, I know she loves you. I know she loves you. If you were my own. girlfriend was wrong like me. Wrong since you went away. Eleven coffees, Ricky Lake on play.